Het nieuwe verbod betekent onder meer dat twee vluchten met zo'n 120 passagiers die morgen vanuit Zuid-Afrika naar Nederland zouden aankomen niet doorgaan. Vrachtvluchten en vluchten met medisch personeel blijven wel toegestaan. De maatregel geldt tot uiterlijk 1 januari. Als alle mensen aan boord een negatieve testverklaring moeten laten zien... kan het verbod worden opgeheven. Nu geldt die verplichting alleen voor mensen die van buiten de Schengenlanden komen. In Op 1 zei minister De Jonge dat Nederlanders in Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk niet worden gerepatrieerd. Volgens hem is dat niet goed mogelijk en zijn gewone reizigers ondanks het dringende advies om niet te gaan die kant op gegaan. In Velsen Noord was het afgelopen avond onrustig door tientallen jongeren. Agenten werden bekogeld met glas en zwaar vuurwerk. Daarna werd de ME ingezet. Een jongen van 15 is aangehouden voor het afsteken van vuurwerk. De jongeren waren bij elkaar gekomen na een oproep op sociale media. De burgemeester van Velsen had een noodbevel afgekondigd... waarin inwoners werden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Aankomend president van de Verenigde Staten Joe Biden heeft zich laten vaccineren tegen corona. Op televisie was te zien hoe hij in een ziekenhuis het Pfizer-vaccin kreeg toegediend. Biden riep iedereen op om zich ook te laten vaccineren. Afgelopen vrijdag werd vicepresident Pence al ingeënt. Het is niet bekend wanneer president Trump zich laat vaccineren. Gemeenten gaan strenger optreden tegen niet-essentiële winkels die toch spullen verkopen. Dat zei minister Grapperhaus na overleg met alle veiligheidsregio's. Grapperhaus en de burgemeesters benadrukken dat winkels die gesloten moeten zijn... geen kraampje voor de deur mogen zetten. En ook klanten één voor één binnenlaten laten mag niet. Het weer vannacht bewolkt en regenachtig. Het blijft erg zacht. De temperatuur ligt tussen 10 en 13 graden.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 Lips sealed, ain't pillow talking on no rag. In my earlobe, got two carrots, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stress. All this money when I grew up, I had nothing savage, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe her, she says she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my ride. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Got the coupe, Walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. A rockstar, pack up doors, tipping walls, hey. Add up golf, finish dogs, and explores, hey I was 15, I took codeine with my dog, ayy. Eh. Put in Percocet, put methazine, I feel nauseous. Word up a stick and I hop on a plane, still in my wall, Shit is so risky, I gotta be gifted. He best me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. Uh, I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating no Wish everybody get paid, cause we counting up every day. Getting hot talent in the grave. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. once in my life. <laughs> It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. wenst je fijne dagen. Electrica Salsa. Oh, Electrica Salsa. you don't break mine. For I love you, na na na. I'm gonna leave you, na na Even if I'm not here to stay, I still want your heart.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 <laughs> liedjes aan schrijven in de schuur. Kijk, luister. Ik was alleen maar daar. Oh, ik kon alleen mee te gaan met mij. Sowieso toch, ja. Moest de oogst toen zelf nog zaaien, jongen. Niets is wat het lijkt. Geloof me, ik heb net als jij.